Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PostNL heeft al twee weken problemen met de bezorging. Dat zou komen door een reorganisatie die het bedrijf heeft doorgevoerd op de sorteerafdeling die niet goed is verlopen. Honderdduizenden postpakketten worden niet of te laat bezorgd. Daaronder zijn ook veel medische zendingen. Als die niet aankomen leidt dat tot onverantwoorde gezondheidsrisico's, zegt een manager van het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg in het Brabants Dagblad. Het ziekenhuis verstuurt dagelijks bijvoorbeeld 400 medicatiekalenders aan trombosepatiënten. Zeker 30 patiënten hebben hem niet gekregen. Het Tilburgse ziekenhuis overweegt de kalenders op een andere manier te versturen. Vorige week besloot het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch al om urinemonsters zelf te gaan bezorgen. In Suriname hebben maatschappelijke en kerkelijke organisaties opgeroepen tot een stille tocht. Ze willen dat burgers hun bezorgdheid uiten over de vele aanvallen op de rechtsstaat. De tocht wordt volgende week dinsdag gehouden. Het Surinaamse parlement vergadert op dit moment over een wet die daders van de decembermoorden amnestie verleent. Het is de eerste keer dat er zo breed wordt opgeroepen om te protesteren tegen de omstreden amnestiewet. Tijdens de Olympische Spelen in Londen wordt er toch een metrostation naar Fanny Blankers-Koen genoemd. Ze stond eerst niet op de lijst en dat leverde veel klachten op. De organisatie van de Spelen erkent nu dat Blankers-Koen een bijzondere atlete was en biedt excuses aan voor het weglaten van haar naam. Fanny Blankers-Koen won in 1948 vier gouden medailles, uitgerekend in Londen. Om ruimte voor haar te maken krijgt een ander metrostation de naam van twee atleten, Zola Butt en Mary Dekker. Het weer, veel bewolking, maar vannacht klaart het in het noorden op.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 In de Randstad staat er nog file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. Op de A6 Muiden richting Emmeloord tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad Noord 8 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een uitgebrande vrachtwagen. Die wordt na 8 uur geborgen, dan gaat de A6 helemaal dicht. Op de A10 de ring west richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 2 kilometer. A12 de naag richting Utrecht bij Reewek 4. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer.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 En die Bob DiPiero, hij heeft het dan ook nog eens een keer geproduceerd voor deze Tim McGraw. Kisses. Hot Mess. Tyler Fur. En geschreven door Brad Akins. Clothes scattered across the bedroom floor. Soaking wet towel hanging on the door. Looks like a hurricane just came through. Her makeup covers up every inch of the countertop. She's slapping on a little bit of strawberry lip gloss. She's ready to best Got my heart beating out of my chest Country girl come to town Looking like a rock star She got hazel eyes and a wild side Lighting up the room with a smoking little smile up in her hand Barefoot and grooving like nobody's watching She gonna her home. But in the morning she gonna wake up with my t-shirt En soms dan eh, worden er nummers gezongen, dus covers gezongen van Bruce Springsteen. En de andere keer dan hebben ze het weer over eh, Bruce Springsteen. En dat is een eh, nummer wat geschreven is door Eric Church. Hij heeft het over zijn misschien wel grote voorbeeld, Bruce Springsteen. To this day when I hear that song, I see you standing there on that lawn. Discount shades, store-bought flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that setting sun I'm on fire, I'm born to run You looked at me and I was done But we were just getting started I was singing to you, you were singing to me I was so alive, never been more free Fired up my daddy's lighter and we sang oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out And took the long way to your house I can still hear the sound of you saying don't go begging at the mini mart. Who'd have guessed he had a purple heart? The scars underneath his bearded chin. Bet you don't remember him. Cause you were running 20 minutes late. And he was only getting in your way. But when you brushed by that wounded soul last Thursday afternoon, you met somebody who would die for you. Phone rang at eight last night. Who'd call it such a crazy time? Getting kids in the bath and bed. I can't talks about all you said. All he wanted was a Saturday morning conversation down at Baker's Cafe. You weren't thinking when you told your dad, try back in a week or two. But you hurt somebody who would die. and the sacrifice didn't make to see you through. Somebody who would die for you. Just another Colorado day. Morning practice for high school play from out of nowhere the bullets came fast Shattered more than the library glass They asked her if she believed in your name And she didn't even hesitate And God, I can't help wondering If I'd been in her shoes Would I be somebody who would die Patriotic Song wordt het ook wel genoemd, hè? Buddy Jewel. Hij zingt over een eh, man die terugkomt uit de oorlog en dan eigenlijk helemaal eh, verloren raakt in zichzelf en ja, gaat bedelen. En dan ontmoet je zo iemand en je ziet hem nog niet eens zitten op straat. Somebody who would die for you. Mark in Nanmore, hij heeft het geschreven. En dit... Dit moet ik schoonmaken, dit cd'tje. En eh, dit is weer spik, spik, spik, spik, splinternieuw. Laura Bell Bundy. I couldn't move First bitter taste Of what love can titel had u al begrepen, hè? That's What Angels Do, Laura Bell Bundy. En dit nummer is uh, geproduceerd door Dan Huff en Justin Newbank. En dan zul je zeggen, wie is Justin Newbank? Is een zanger van Blackberry Smoke. Two six packs of shiner, 99 cent butane lighter. Lucky strikes and a fifth of Patron. top Mustang followed us down to the lake and didn't have to think about that too long. Skinny dipping in the bright moonlight, situation couldn't be more right name Well, you know you should have seen it coming from a mile away But you didn't hear the wind change Until you felt your heart break afkomstig van de cd die gewoon hun eigen naam draagt. En uh, eh, There She Goes, het is nu uitgebracht in de radio version. David Neal is een man die eh, mij al verschillende keren een, eh, een mailtje heeft gestuurd. Van wil je mijn muziek eens een keer draaien in jouw programma Country Track? En hij heeft daar wat cd's bij gedaan. Allemaal een mp3. Maar toch goed om te beluisteren hoor. Scooter Caruso heeft het geschreven voor hem. een beetje een ballad. The sound of a million dreams. Seagull was singing words I could believe in. Main Street was my street that night. So I called up Samantha and asked her the chance of us running out in the moonlight. Though she's not with me now. She can always be found when I rewind the radio dial like it was then I feel her on my skin And I'm back there for a while So keys comes a sound The sound of a million dreams My 18th summer as a cocky up-and-comer Cranking up on the run Turned left down the drive with the pistons open wide And I came back a prodigal son spirit was broken, she threw the door open. I love you not, I told you so. When I hear mama tried, I still break down and cry and pull to the side of the road. these piano keys comes the sound, the sound of a million dreams. sound of a Ik zei Neil daar eh, David Neil. David Neil hij heeft een cd uitgebracht in 2009, gewoon onder zijn eigen naam. En dit was het titeltrek van een cd die hij uitbracht in 2011. Natuurlijk bestaat daar een, eh, een albumversion van, maar wat u nu hoorde was eh, de, de radioversion. Geschreven door Scooter Caruso en Phil Fazar. En Phil Fazar is een man die u beslist wel kent als singer-songwriter uit Amerika. Heeft een tijdje in, in in de ban geleefd, want hij had zich uitgelaten over eh, de Amerikaanse president. En dat moet je dus niet doen, hè. Maar goed, hij had dus eh, niet zo'n mooie opmerking over die Amerikaanse president. Werd meteen in de ban gedaan, maar... Dat is allemaal weer vergeten en vergeven hoor. On a plane to the west coast Laptop on my tray Paper spread across my seat A big deadline to make sitting next to me said, sorry to intrude. But 30 years ago, my busy friend, I was you. I made a ton of money and I climbed up the ladder. Yeah, I was Superman. Now what does it matter? I missed the first steps my daughter took the time my son played Captain Hook in Peter Pan. I was in New York, said, sorry son, dad has to work. I miss the father-daughter dance, the first home run, no second chance to be there. When he crossed the plate, the moment's gone, now it's too late. Fame and fortune come with a heavy price. Son, don't miss your life. single one with me They know I love them I know they know I care The truth is half the time I'm not even there I missed our fourth and fifth anniversary life. Don't miss your life. When I get off this plane, I'll buy a turnaround ticket. Saturday's her eighth birthday, and I'm not gonna miss it. There'll be balloons and birthday cake, and I last night A man said Don't miss your life Prachtig liedje hè Don't miss your life. Zorg ervoor dat je later alles nog kunt herinneren van wat je gedaan hebt in je leven. En ervoor, eh, zorg ervoor dat je ook je kinderen ziet opgroeien. Prachtig die zulke liedjes kan schrijven, verdient eigenlijk wel een award. Hè? Nou, dat heeft die veel Bazaar ook voldoende verdiend door. You ain't country cause your four-wheel drive Is the latest step aside That's smoking hot Fresh off the lot You ain't country cause them boots you're wearing Shine up like a diamond ring It don't mean a thing Least not to me You can't make that claim It don't work that way Patsy Wright, zij heeft pure country rock. Darius Rucker, History in the Making. Don't move, baby, don't move. Oh, look at you, I just want to take this in. The moonlight dancing off your skin. Now time, let's take our time I just wanna look in your eyes and catch my breath Cause I got a feeling This could be one of those memories We wanna hold on to, cling to A one we can't forget Baby, this could be our last first kiss The feel now Tonight, maybe tonight Is the start of a beautiful ride that'll never end country artiesten voor u uit Amerika. Roy Salas is een man die net begonnen is in de country scene. Is ook een singer-songwriter. Dit heeft hij zelf geschreven en het heet... In down in Corpus Christi My old stomping grounds I can still see her hair in the wind Against the lights of this town stem zo hoort en eh, zijn uh, eh, schrijversand, dan denk je bij jezelf van ja, die moet toch wel doorbreken. Hij heeft nu eh, bij een heel klein platenmaatschappijtje, Avenue Records, heeft hij dan een, een, een cd op mogen nemen, maar hij moet toch ontdekt worden. Deze man heeft gewoon een hele mooie stem en een mooie hand van schrijven. Planetary Nights is ook zo'n formatie die net kon kijken hoor. Breathe in. night. liefhebber zijn van uh, dit soort country music. De Planetary Nights. Een die ook pas uh, net begonnen is. Hè? De McClimerts. Nathan Chapman schreef In the big wide open space And every single sunrise There's a story on my face I wouldn't need a blanket To keep me warm at night I'd lay down all my secrets The only thing by my side I could be a cowboy Goedenavond. Ja, lekkere muziek is dit dan lekker, ja, voor lekker acht muziek. uur. Eh, goedenavond Don de Goedenavond Pieter Jouwstra. En goedenavond Pascal van der Beek. Goedenavond heren. En, en luisteraars, hè. fijn dat ze weer afgestemd hebben op CFM. Ja. En eh, het is uh, eh, CFM Politiek vanavond. Oh, meen je? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik dacht al, waarom zitten we hier? <laughs> ja, jij dacht voor de koffie, hè? <laughs> nee, nee. CFM Politiek, raadsvergadering. Informatie en eh, besluit. Er wordt wat afgeraderd. Ja, ja. De, de agenda voor eh, die twee delen is uh, gelijkluidend, bijna, behalve de rondvraag die uiteraard niet in het besluitdeel zit. En Pieter, we beginnen met de voorkeursrecht passage. Ja, misschien kan er nog één punt aan de agenda worden ja, oh toegevoegd. Oh ja, ja. Dat is dat uitstel van de parkeerverordening in ja. Duinwijk en Oud-Noord. Ja, een, een, eh, raadsvoorstel van... Een, initiatief Van de CDA, van Gijs de Rode. En dat is gisteren aan de orde geweest. Nou, dat gaf meteen wat eh, opmerkingen en aanmerkingen van... ja, tot hoever is dat uitstel? Is dat een jaar? Is dat een maand? Twee maanden? Of wat dan ook? Want het zou 1 april zou dat ingaan. Ja. Nou, dat is dus eh, nu gebeurd. Ja. Dus nu is het even afwachten van wat gebeurt er dan wel. Uh, in ieder geval gisteren is wethouder Sandbergen eh, flink door het stof gegaan omdat hij op eigen initiatief had besloten om het gewoon maar even uit te stellen. Ook logisch, mhm. want het was een rel was het eh, in het Rode Kruisgebouw ja. Eh, toen die informatieavond werd gehouden. Ja. En hij mag dat niet, hè? Is een het is een raadvoorstel, dus dan kan je niet zomaar een raadsbesluit, kan je niet zomaar eventjes eigen machten terugdraaien. Dus vandaar dat ik denk dat ook Gijs de Rode als CDA heel slim is geweest en zei dan maken we er even een, een, een amendement, een motie van die misschien vanavond dus nog aan de orde komt. Ja. Goed, dan zal die ergens ingepast worden in die agenda. Eh, maar dat voorkeursrecht eh, passage, nou ja, er is een wet voorkeursrecht gemeente. Oftewel, als je iets te koop wil aanbieden. Moet je het eerst aan de gemeente aanbieden. Eerst aan de gemeente. En dat is in de passage. Nou, middenboulevard dus. En we logisch. er alles van. Dus dat wacht maar even af. Het gaf gisteren wel aanleiding tot wat vragen. Eh, maar ik denk dat dat toch een, een hamerstuk is. Nou, dan gaan we praten over het Deltaplan verblijfstoerisme. Nou, dat was een, eh, een flinke, flinke klus gisteravond. Waarin de raadsleden vragen konden gaan stellen. Want ja, eh, het is heel, heel erg groots opgezet, dat Deltaplan. 250.000 overnachtingen in 2013 moesten bereid worden. 2014. Ja, 2014. En, en eh, ze denken nu dat hooguit 60.000 zullen ze halen. Misschien dat geen eens. Eh, dus het is aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Er moest een Toon Hermans eh, evenement komen. Ook dat is geskipt. Kortom, we gaan weer even terug met de, de pootjes op de grond. Ja, nou ja, goed, dat, dat hele deltaplan voor beleidstoerisme gaat kritisch bekeken worden en bijgesteld worden waar nodig. En waar dus naar de realiteit. Precies, maar we gaan wel terug in, eh, in het, het, grote idee wat wij hadden, althans de gemeenteraad had, van wij gaan Zandvoort even de metropool maken. We kijken iets te veel naar Noordwijk misschien. Ja, misschien wel. Goed, als dat alles achter de rug is, dan eh, gaan we praten over eh, schuldhulpverlening. mensen komen steeds vaker in de moeilijkheden. Daar wordt een stukje dienstverlening gegeven. Eh, wij hebben in Zandvoort dat ondergebracht bij de gemeente Haarlem, waar wat meer know-how waarschijnlijk en mankracht zal zitten. die verdient, eh, geeft ons de diensten die we nodig hebben voor onze inwoners die in problemen zijn gekomen. En het is opvallend, dat worden er steeds meer. Ja, deze tijden, Pieter. Ja. Het, eh, ja. En we sluiten af met de subsidieverordening voor de gemeente Zandvoort. Was daar nog eh, wat over nou, Het was, een vrij lichte discussie. Het is gewoon toch weer een, een, een nieuwe formulering van een subsidieverordening. Eh, een aantal raadsleden